Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft meerdere aangiften van wangedrag... door Maccabi Tel Aviv supporters moeten seponeren. Het beeldmateriaal dat mogelijk als bewijs kon dienen bleek al gewist. Het gaat om beelden uit de Amsterdamse metro... waar twee vrouwen zouden zijn belaagd en bedreigd. Vervoersbedrijf GVB heeft de bewakingsbeelden eerder dan normaal gewist... omdat de opnameapparatuur vlak na de ongeregeldheden was vervangen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran niet wil dat het conflict met Israël zich uitbreidt in de regio. De minister noemt de Iraanse raketaanvallen zelfverdediging en zegt dat Iran stopt met aanvallen als Israël stopt. Iran heeft vannacht ongeveer 80 raketten op Israël afgevuurd. Israël houdt vol dat de aanvallen op Iran voorlopig zullen doorgaan. Het leger heeft Iraniërs die in de buurt van wapenfabrieken en opslagplaatsen wonen... gewaarschuwd dat ze naar een veiliger plek moeten. Vannacht zijn meerdere doelen in Iran aangevallen. Onder andere het commandocentrum van het ministerie van Defensie werd geraakt... en ook een olieraffinaderij. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de Israëlische aanvallen op Iran. Bij een eenzijdig auto-ongeluk in de Noordoostpolder zijn vannacht twee tieners omgekomen, meldt de politie. Drie mensen raakten gewond. Alle vijf de slachtoffers komen uit Urk en zijn 18 of 19 jaar. De auto raakte van de weg en kwam in het water terecht. Een groep burgers heeft gisteravond zogenaamde grenscontroles uitgevoerd bij Sellingen in Groningen. De groep controleerde auto's die richting Duitsland reden. Na een gesprek met zowel de Nederlandse als Duitse politie werd de actie beëindigd. De zelfbedachte grenscontrole was een vervolg op eerdere acties bij Ter Apel. Het weer, flink wat zon en ook wat stapelwolken. Het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt het 21 tot 23 graden. Morgen hetzelfde beeld, met dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Ingerritsen van de AWB.